ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar inmiddels wel weer vrij.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 Daarvoor hebben we belastingen, zegt het WODC. Als het aan PostNL ligt, worden alle rouwkaarten vanaf deze zomer bezorgd door hun pakketbezorgers. besluit is nog niet definitief. Pakketbezorgers bezorgen nu ook al op maandag rouwpost... omdat er dan geen brieven worden bezorgd. De eerste finalist van de Australian Open is bekend. Tennister Arina Sabalenka uit Belarus was in de halve finale in twee sets te sterk... voor de Oekraïense Ina Svitolina. Het weer vooral in de noordelijke helft af en toe sneeuw.